Clemens Peters met het NOS Journaal. De FNV dreigt met een spoorstaking. Als NS niet uiterlijk dinsdagmiddag 5 uur akkoord gaat met de CAO-eisen, komen er stakingen. De eerste zou volgende week vrijdag al zijn in het midden van het land. De actiebereidheid onder het personeel is hoog, zegt de bond. Het spoorpersoneel eist een beter loonbod en een betere regeling voor zwaar en onregelmatig werk. Extinction Rebellion heeft een kort geding tegen de politie ingetrokken. De klimaatactiegroep was het er niet mee eens dat de politie onaangekondigd op bezoek ging bij demonstranten. Extinction Rebellion noemde dat onbehoorlijk, overbodig en intimiderend. De politie is het daar nu mee eens en zegt dat agenten niet meer onaangekondigd zullen langskomen. De Amerikaanse actrice Loretta Swit is overleden. Ze is vooral bekend als Hot Lips in de succesvolle comedyserie Mesh die vanaf 1972 elf seizoenen lang werd uitgezonden... en die ook in Nederland miljoenen kijkers trok. Swit speelde in de comedy over een ambulant militair hospitaal... ten tijde van de Koreaanse oorlog de rol van Major Houlihan. De verpleegkundige die van de andere mannelijke personages de bijnaam Hot Lips kreeg. Loretta Swit is 87 jaar geworden. Twee bemanningsleden zijn uit de Westerschelde gered... na een botsing tussen een binnenvaartschip en een containerschip. De twee vielen van boord, meldt de kustwacht. Deze schepen botsten vanmiddag op elkaar tussen Hans Weert en het Belgische Doel. Alle opvarenden van het binnenvaartschip zijn inmiddels van boord gehaald. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League een kansloze nederlaag geleden tegen de Duitse vrouwen. In Bremen werd Oranje met 4-0 afgedroogd. Bij rust was het al 3-0. Door dit resultaat is Duitsland groepswinnaar geworden... en speelt het met de drie andere groepswinnaars het finale toernooi van de Nations League. Het weer, opklaringen en vannacht mogelijk wat mist bij een graad of 13. Morgen zon en stapelwolken. Later in het zuiden en oosten kans op een onweersbui.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 Michel